voorlopig onbruikbaar. De Duitsers bouwen samen met Pakistanse collega's tientallen opvangcentra... waar de kinderen verzorging en onderwijs krijgen. Ajax heeft in de Champions League met 2-1 gewonnen van het Franse Auxerre. In de eerste helft kwamen de Amsterdammers op 2-0 door doelpunten van De Zeeuw en Suarez. In de 55e minuut kreeg André Ooyer rood en kort daarna scoorde Auxerre uit een vrije trap. Dan het weer nog vannacht in het hele land stevige buien met kans op hagel en onweer. Het koelt af tot een graad of 4.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 Die worden aangeboden aan onder meer mensen met een grote studieachterstand. Dit jaar kwam de hogeschool in Holland in opspraak. Toen bleek dat langdurige studenten er onrechtmatig aan een diploma waren geholpen. alternatieve afstudeertrajecten worden onder de loep genomen... omdat ze de kwaliteit van het onderwijs en de arbeidsmarkt kunnen schaden, zegt de inspectie. De afgelopen vijf jaar hebben meer dan 2000 studenten via zo'n programma hun diploma gehaald. Homo's en lesbiennes zijn voortaan welkom in het Amerikaanse leger. Recruten die openlijk voor hun geaardheid uitkomen moeten worden aangenomen, heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Tot nu toe gold als beleid don't ask, don't tell. Homo's konden militair worden als ze hun geaardheid geheim hielden. Vorige week maakte een rechter in Californië een eind aan die praktijk. Het homobeleid was volgens haar in strijd met de grondwet. Het Pentagon waarschuwt dat de zaak nog niet definitief is geregeld. Het ministerie gaat waarschijnlijk in beroep, maar dat kost tijd. President Obama wil al lange tijd van het strikte homobeleid in het leger af. democraten slaagden er vorige maand niet in om het voorstel door de Senaat te krijgen. Bolivia krijgt toegang tot de zee. Het land in Zuid-Amerika heeft een overeenkomst gesloten met buurland Peru. In de Peru